Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Raad van België, Frankrijk en Luxemburg. Die willen de bank opdelen. De Belgen willen hun deel nationaliseren. Volgens sommige media wil de staat 4 miljard euro betalen voor Dexia. Daarnaast zou België voor 60% van de slechte leningen van Dexia garant willen staan. President Sarkozy en bondskanselier Merkel zijn het eens geworden over steun aan de Europese bankensector... Ze willen voor het einde van de maand een plan presenteren om de eurozone te stabiliseren. Dat plan kan dan begin november worden besproken op een top van de G20 in Cannes. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een tienjarig meisje uit Rotterdam. Jennifer van Oostende wordt sinds gisteravond vermist. Rond half zeven verliet ze het huis van een kennis na een ruzie en sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Een uitgebreide zoektocht en een buurtonderzoek naar het Rotterdamse meisje hebben nog niets opgeleverd. De regering moet huiseigenaren helpen die hun woning door plannen van de overheid niet meer kunnen verkopen. Dat zei de nationale ombudsman in Karo Brandpunt. Het gaat om bewoners van huizen die door de mogelijke aanleg van een brug, spoorlijn of weg jarenlang in onzekerheid verkeren. Ombudsman Brenninkmeijer noemt dat de arrogantie van de macht. Bij een protest van christenen in Cairo zijn zeker 19 doden gevallen. De koptische christenen waren de straat opgegaan uit protest tegen een aanval op een kerk in het zuiden van Egypte. Ze vinden dat ze niet genoeg worden beschermd door de militaire raad die Egypte leidt. De betogers raakten slaags met de oproerpolitie en daarna breiden de rellen zich uit naar andere delen van de stad. Het weer, vannacht af en toe regen en 12 graden.